Katrien Straatman met het NOS Journaal. Pieter Omtzigt verlaat per direct de landelijke politiek. In een filmpje op X zegt de leider van NSC dat hij kiest voor zijn gezin en zijn gezondheid. Hij draagt al zijn taken over aan Nicolien van Vroonhoven. Omzicht was twee keer uit de relatie door een burn-out. Sinds een paar maanden was hij weer terug. Maar echt herstellen lukt niet, zegt Omzicht, door de hectiek van de huidige Haagse politiek. In het filmpje zegt Omtzigt dat hij het voorzitterschap van de NSC-fractie vol vertrouwen aan Van Vroonhoven overdraagt. Zij zegt dat Omtzigts vertrek haar heel, heel zwaar valt. En er zijn meer reacties vanuit Den Haag op het onmiddellijke vertrek van Omtzigt. Premier Schoof noemt het een moedig, maar spijtig besluit. Volgens Schoof verliest Den Haag een bevlogen en gepassioneerd Kamerlid... en een echte volksvertegenwoordiger. PVV-leider Wilders zegt veel respect te hebben... voor alles wat Omtzigt gedaan heeft voor Nederland. En BBB-leider Van der Plas zegt dat het goed is... dat hij kiest voor zijn gezin en zijn gezondheid. Ze bedankt hem vooral voor wat hij betekend heeft... voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ook D66-leider Jette spreekt van een gedreven parlementariër... met een scherp oog voor rechtvaardigheid en de controlerende macht. De arrestatie van de advocaat van Ridwan Taghi is een schokkende gebeurtenis... zegt de Amsterdamse Orde van Advocaten. Taghi's raadsman Shukrula zou boodschappen van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld. Volgens de deken van de orde kan dat bijna niet. Advocaten zijn altijd samen als ze een cliënt bezoeken... in de extra beveiligde inrichting, zegt de deken. De Amerikaanse overheid heeft duizenden documenten vrijgegeven... over de moord op Robert Kennedy in 1968. Er zitten foto's bij van briefjes die werden geschreven... door de moordenaar Sirhan Sirhan. Die schrijft dat Kennedy moet worden opgeruimd... net als zijn broer, die president was. Het weer vanavond droog.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 All you gotta do, all you gotta do is believe. Just hold believe it, on, believe it, and believe in yourself. It, Just hold it, on, and don't let go of life. time to talk, but not much, because we got a lot of music to play tonight. But in case your recollection is a little uh, hazy, here's a reminder to tell you what it's all about. But don't give me that wide-eyed innocent look, because I was there. And I remember you and the clothes you were wearing.